met het NOS-journaal. Honderden mensen die carnaval hebben gevierd in de Duitse plaats Langbroich... net over de grens bij Brunsum, moeten twee weken in quarantaine. Het gaat om zo'n 300 mensen. Eergisteren werd bekend dat een man uit het dorp besmet is met het coronavirus. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Voor zover bekend heeft de man vijf mensen besmet. Een van hen is naar het carnaval geweest. De Nederlandse toeristen die in quarantaine zitten in een hotel op het Spaanse eiland Tenerife... moeten daar nog tot 10 maart blijven. Of ze daarna allemaal mogen vertrekken is nog niet bekend. Het hotel werd eh, dinsdag voor de buitenwereld afgegrendeld... omdat een Italiaanse gast met het coronavirus besmet bleek. Daarna volgden nog drie besmettingen. Tegen een man die wordt verdacht van brandstichting in twee kippenschuren in Kielwindeweer in Groningen. Hij is het Openbaar Ministerie twee jaar gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Bij die brand vorig jaar juli gingen 100.000 kuikens dood. De verdachte was te zien op camerabeelden. Toen de politie dreigde de beelden openbaar te maken, gaf hij zichzelf aan. Waarom hij de kippenschuren in Kielwindeweer in brand stak is onduidelijk. De man moet zich ook laten behandelen wegens drank- en drugsmisbruik. Filmregisseur Roman Polanski is morgen niet aanwezig bij de uitreiking van de Césars, de belangrijkste Franse filmprijzen. Zijn nieuwste film, Jacuse, is met twaalf nominaties de torenhoge favoriet. De VS vraagt al tientallen jaren om Polanski's uitlevering, omdat hij in 1977 een meisje van 13 zou hebben verkracht. En daar kwam onlangs een beschuldiging over een zaak uit 1975 bij. Polanski zegt dat hij niet naar de César-uitreiking komt, omdat dat een openbare terechtstelling zou worden. Het weer, regen of natte sneeuw. In de Limburgse heuvels blijft de sneeuw mogelijk liggen. Vanavond vanuit het westen dan opklaringen. En de minimumtemperaturen vannacht komen dan uit rond de 0 en 4 graden. Morgen is het eerst droog, is er ook wat zon. Later volgt regen en mogelijk ook weer natte sneeuw. Dan wordt het maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Jan Daming van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het alweer wat drukker op de weg. Onder meer op de N305 staat nu een lange file van Almere naar Dronten. Tussen de aansluiting met de A27 en Zeewolde heb je ruim een half uur oponthoud. Dat heeft te maken met een ongeluk. De andere kant op zorgt het ook voor 10 minuten extra reistijd.